Vijf uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Alphen aan de Rijn zijn twee bouwkranen en een groot brugdeel omgevallen en op huizen terechtgekomen. Daarbij zijn volgens de brandweer twintig mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Het ongeluk gebeurde bij de Julianabrug. Daar waren vandaag werkzaamheden. De brug wordt gerenoveerd. Waardoor de kranen omvielen is nog onduidelijk. De kranen stonden op een drijvend dek en vervoerden samen het brugdeel. In Italië zijn elf verdachten opgepakt die handlangers zouden zijn van het hoofd van de Siciliaanse Cosa Nostra. De maffiabaas Messina Denaro is al sinds 1993 op de vlucht. De afhandlangers zouden hem al die tijd uit handen van de politie hebben gehouden. De politie hield de bende al jaren in de gaten met geheime camera's en microfoontjes rond een boerderij op Sicilië. Dit zijn de mannen die nu het dichtst bij Il Capo staan, zegt de politie. Of de arrestaties ook gaan leiden tot de aanhouding van de grote baas is nog onbekend. De politie in Rukve denkt dat er mogelijk een verband bestaat tussen het uitbranden van de auto van de burgemeester afgelopen weekend en een eerder geval van brandstichting in die gemeente. Vorige maand werd de auto van een opsporingsambtenaar in brand gestoken. Omdat het in beide gevallen om medewerkers van de gemeente gaat, denkt de politie dat er een verband is. Mogelijk hebben de acties te maken met het drugsbeleid van de gemeente. De burgemeester van Rukve voert een streng beleid tegen drugscriminelen. Bij een aanval in het noorden van Mali zijn tien militairen gedood. De aanvallers reden op motoren een legerkamp binnen. Hoe de militairen zijn omgebracht is niet bekend. De aanval komt een dag nadat een konvooi van het leger in een hinderlaag was gelopen in het zuiden van Mali. Daarbij kwamen twee militairen om het leven. Het weer, het is vanmiddag overal flink zonnig en het blijft droog. Het is tussen de 26 en de 33 graden. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Komende nacht kan er al een bui vallen en morgen overdag trekken er meer buien over het land.